Met, met nu de Nightwalk. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. DJ Dance for FM. Let's do it now. no, number one for the beats. It's DJ Malzo in the mix. Only on Ford FM and ZFM. Global House Vibes with DJ Malzo. It's nightwalk. anger. da, da, da. da poca picchita va bene. tu la parla americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in di I love you. Papa l'americano. Exclusive Nightwalk Mix on CFM number one for the beats. It's DJ Malzo in the mix. Only on Danceford FM and CFM. Global House with DJ Malzo. It's one for money? Who is in What is one for money? One, one, it's one for money? One, one, it's one for money? One, one, it's one for money? One, one, it's one for money? One, one, it's one for money? One, one, what is one for money? One, one, what is one for money? Who is in What is one for money? One, but it's one for money? One, one, what is one for money? One, one, what is one for money? One, one, what is one for money? Thank you. all of the cloudy days, all of the crazy things we did, all of the funky fun days.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 Bewakers van de tv-studio in Oslo sleurden hem snel van het podium af. Omdat de Spaanse zanger even uit zijn concentratie was gehaald, mocht hij van de Songfestivalorganisatie zijn lied nog een keer zingen. Op dit moment is de stemming in volle gang. De Britse staatssecretaris van Financiën David Laws heeft zijn ontslag ingediend. De liberaal-democraat was in opspraak geraakt. Hij had als parlementslid voor 47.000 euro onkosten gedeclareerd... voor de huur van een paar kamers in het huis van zijn vriend. Laws wilde naar eigen zeggen verbergen dat hij samenwoonde met een man. Een wetsvoorstel van D66 voor een verbod op homodiscriminatie door schoolbesturen... kan rekenen op een kamermeerderheid... Nu staat in de wet dat homo's niet om het enkele feit dat ze homo zijn gediscrimineerd mogen worden. Dat laat ruim, wel ruimte om te discrimineren als iemand bijvoorbeeld samenwoont met iemand van hetzelfde geslacht. Een meerderheid van VVD, PvdA, SP en GroenLinks en de Partij voor de Dieren steunt het voorstel van D66. Acteur, filmregisseur en beeldend kunstenaar Dennis Hopper is overleden. Hij leed al een tijd aan prostaatkanker. Hopper debuteerde in 1955 met een bijrolletje in de James Dean film Rebel Without a Cause. Zijn grote doorbraak kwam in 1969 met de film Easy Rider, een hippie road movie. In 1986 maakte hij een comeback in de film Blue Velvet van David Lynch. Dennis Happer is 74 jaar geworden. Het weer, vannacht af en toe flink wat regen.